Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Commissie legt Google een recordboete op van 4,3 miljard euro. Dat meldt persbureau Bloomberg. En Google krijgt een nieuwe boete vanwege machtsmisbruik met zijn mobiele besturingssysteem Android. Als de appwinkel van Google wordt geïnstalleerd... dan moet bijvoorbeeld Google Chrome en de zoekmachine van Google als standaard worden ingesteld. En Google kan de boete van ruim 4 miljard euro makkelijk betalen. De internetgigant heeft ruim 100 miljard euro in kas. Jongeren zijn minder vaak betrokken bij ongelukken op spoorwegovergangen... terwijl 80-plussers er juist vaker bij betrokken zijn. ook het totale aantal ongelukken op het spoor nam de afgelopen decennia sterk af... blijkt uit onderzoek van ProRail. De afgelopen tien jaar waren er 417 ongelukken... nog geen derde vergeleken met de tien jaar ervoor. Volgens de spoorbeheerder komt de daling onder andere door veiligheidscampagnes. Ook is een deel van de overwegen vervangen door tunnels. De Blankenburg-verbinding bij Rotterdam mag er komen. Tegenstanders wilden de aanleg van de nieuwe weg ten westen van Rotterdam tegenhouden. Maar de Raad van State heeft hun bezwaren ongegrond verklaard. Rijkswaterstaat kan dus volgend jaar zomer beginnen met de werkzaamheden voor het traject dat de A15 met de A20 verbindt. Wordt onder meer een tunnel gegraven. En met de nieuwe verbinding moet de economische groei in Rotterdam worden gestimuleerd. En de Britse zanger Cliff Richard heeft een rechtszaak tegen de BBC gewonnen... en krijgt een schadevergoeding van ruim 2 ton. Volgens de rechter schond de omroep vier jaar geleden zijn privacy... tijdens berichtgeving over een inval in zijn huis vanwege een misbruikonderzoek. En de rechter zegt dat Richard nooit is aangeklaagd... en dat zijn reputatie is geschaad. de BBC hing tijdens de inval met een helikopter boven zijn huis. Het weer nog, veel zon, maar wel wat stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden.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 Van Pallias of Jeruzalem. ritme, ritme. van ZFM. ZFM. Cry no more, cry no more. Though the catches light, you will reach a corner where you strongly fight. in the shadow, at this place they know the game. Outside the world will turn and feel the same.